President Obama overweegt de nationale strategische oliereserves aan te spreken om de stijging van de olieprijs tegen te gaan. De oliereserves zijn bedoeld voor uitzonderlijke noodsituaties. Zo'n situatie zou er nu kunnen zijn omdat de stijgende olieprijs het economisch herstel in gevaar brengt.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 Het lijkt er niet op dat de stad weer in handen is van Gaddafi. Zijn troepen drongen gisteren met tanks de oostelijke stad Misrata binnen, maar werden verdreven. In de stad zouden tientallen doden zijn gevallen. Het Italiaanse eiland Lampedusa wordt opnieuw geconfronteerd met een vluchtelingenstroom uit Tunesië. Vannacht werden al 150 mensen uit zee opgepikt. Na de revolutie in Tunesië maakten duizenden mensen de oversteek. Italië vroeg andere Europese landen om hulp bij de opvang. In Christchurch in Nieuw-Zeeland kunnen na de aardbeving 10.000 woningen niet worden herbouwd. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse premier Key gezegd. In sommige delen van de stad is door de aardbeving van vorige maand water en slik omhoog gekomen. Daardoor is de grond zacht geworden en kunnen er geen woningen meer op worden gebouwd. Ook zijn volgens Kiev veel woningen en gebouwen zo zwaar beschadigd dat ze moeten worden gesloopt. Daaronder zijn ook een aantal historische gebouwen. Bij de aardbeving zijn zeker 166 mensen omgekomen. De directeur van zorggroep Rijnmond erkent dat zijn personeel weinig persoonlijke aandacht heeft voor dementerende bejaarden. Dat beeld kwam naar voren in een boek van undercoverjournalist Ivo van Woerden, die twee maanden bij de zorggroep Rijnmond werkte. Volgens Van Woerden worden bejaarden grote delen van de dag in bed gehouden en lange tijd niet verschoond.